Heb, eh, net als in de voorronde heb je ook eh, je werk eh, gedaan. Is dit toch anders dan in een voorronde staan? ja, meer mensen, maar op zich valt het best wel mee. Beetje hetzelfde. Ja. Beetje hetzelfde? Ja, niet echt anders qua zenuwen of iets, in ieder geval voor mij. Maar dat komt omdat het gewoon niet mijn eigen werk is. Als het mijn eigen werk zou zijn, zou ik ook zenuwachtiger zijn. Maar het is echt voor Dylan ding. Dus dan, ja, is het gewoon voor de lol eigenlijk. Oké, en dan ga ik eh, naar uh, Lisanne. Want ik moet ook wel even kijken of mijn, eh, mijn microfoon draait het een beetje. Net. <laughs> Dus, nou ja, jij hebt ook in, in de, de voorronde meegedaan. ja, dit is natuurlijk een beetje het kerstje op de taart, denk ik. Als je in de finale mee mag doen. <laughs> Ja, dat zeker. is natuurlijk ook een nieuw nummer hebben we gemaakt samen. En nou, volgens mij is dat een erg goede keuze geweest. <laughs> Eh, eh, eh, oké, maar ja, het is natuurlijk toch, ja, want je, doet iets anders natuurlijk. Maar is dit, is dit, is dit gewoon een beetje leuk schakelen en, dan voegen naar het concept wat, wat, wat Dylan heeft uitgedacht? Ja, eigenlijk wel. Het is natuurlijk een heel ander genre, want ik ben zelf singer-songwriter. Wat gewoon een beetje pop, indie speelt. En dit is dan ook weer heel gaaf om weer iets anders te doen erbij. Dan eh, de tweede maken, want eh, er, zijn er, er zijn er twee. Dus eh, <laughs> ik, ik, je moet wel even een stukje dichterbij komen, want de microfoon is, de microfoondraad is een beetje te kort. Dus ehm, ja, want ook jij uh, hebt eh, je vocalen. Eh, dat is een heel apart verhaal geweest, geloof ik. <laughs> Mag ik het vertellen? Natuurlijk. <laughs> ik kijk dit dan. Oké. Nou, lang leven Tinder. <laughs> Wat is Tinder? het was Tinder. En ja, we zijn een beetje aan de praat gekomen. En aan de hand daarvan kwamen we eigenlijk wel een beetje tot de conclusie dat we toch ook interesse voor muziek hadden. En toen hebben we besloten om een keer samen iets te gaan maken. En daar is toch iets heel leuks uitgekomen. Oké, eh, en dat is eh, dit, dit uh, verhaal geworden? Ja, nu sta ik hier, dus <laughs> blijkbaar is het toch iets geworden. Afsluitend Dylan, ben je tevreden? Ben je, of, en, en, Joris, ja, ja Joris zegt, ah, is goed joh. <laughs> maar goed, het is, uh, ben je tevreden? Vond je het leuk? Ik vond, ja, ik vond het wel goed gaan. Uh, bedoel, als je het vergelijkt met de vierde voorronde ging dit echt uh, veel beter. De rest, dat, de rest dat ook wel vindt, denk ik. Ik bedoel, Mike was er niet bij, maar ik denk dat en Joris en Dak zoiets hebben van dit ging veel beter. Dan, eh, Joris zit in stemmen te knikken, dus dat, dat, dan, dan lijkt het wel goed. Ja, denk dat. nog even voor de mensen die het allemaal nog niet hebben meegemaakt op de vierde voorronde, maar nu wel even naar de finale zitten te luisteren. Waar is Loa Erect Sound System op te vinden? op Spotify, op Bandcamp eh, en op Soundcloud. Goed, dankjewel. Alsjeblieft. kisses. But I made a promise long ago. I'm waiting for the Lord to take my hand. He will guide me to heaven. Dank jullie wel. Ja. Wij zijn Krakers Eiland. Daniel Krakers, Joris Eiland. Ik zal de setlist er even bij pakken. En de, oh, ja. en de locomotives. Drie stuks, jawel. Het volgende nummertje wat wij gaan spelen is Too Far Away. Een van onze nieuwe nummers. My love would come to me. But the devil struck me down, my love was nowhere to be found. She wants to love me, but I'm too far away. She wants to love me, but I'm too far away. She wants to love me, but I'm too far away. far away. Now she wants to settle down with a guy they call John Brown. She wants to love me, but I'm too far away. She wants to love me, but I'm too far away. She wants to love me, but I'm too far away. Yeah, give it up for Kim. All right. Thank you. volgende nummer gaat over een stoute slagersjongen. Hij heet Butcher Boy Billy en hij gaat vreemd met de vriendin van John Brown. En dat vindt John Brown niet zo leuk. Nee, nee. One, two, one, two, three, four. Son, I got to tell you show you a place below. always worth a dime. Oh, but boy Billy has done it again. It's all over town. Farm's daughter Wendy has made a new friend, but she cannot fool John. what day began. Dank jullie wel. Ja. Voor degenen die ons in de derde voorronde hebben gezien... speelden we toen eigenlijk alleen maar snelle nummers. En toen dachten we van, nou ja, als we dan toch vijf minuten extra de tijd hebben... dan gooien we er ook een ballet in. Hij is back off Pak elkaar lekker vast. Pak elkaar lekker vast. Het mag getonkt worden. Vinden wij echt niet erg. Though it saddens me to part, I know love will find your heart. I know love will find your heart just like before. But every step I had to take just to make you mine someday, every step made loving you a broken cause every minute of my time loving what's not even mine. I guess I've lost the battle in a war called love. volgende nummer. Zeg even iets over de locomotief. Zeg even iets over de locomotief. Jongens, kijk nou eens aan, jongens. Non de Ju, een stoomlocomotief. Met licht en eh, stoom. Ja, ja, daar gaat hij. Wij kregen als jurycommentaar dat we toch echt iets meer eh, in de stijl uh, eh, moesten, moesten komen. Kijk eens wat de jongen er in zijn klauwen heeft. De helft weet niet Mr. wat Mr. Mandolin. Ik wilde zelf een vleugel meenemen. En die had ik eigenlijk, ja, die had ik geregeld, zeg maar. Je had hem al helemaal in de auto? Hij zat al in de auto, maar toen zeiden ze hier, ja, een vleugel, ben je gek geworden. Dus ik heb mijn snor laten staan, soort van. Ter compensatie. Ik denk dat dat wel oké is, toch? Ehm, een snor of een vleugel? Spelen, jongen. Wait a minute. I used to for the factory until they shut her down. The union didn't care for us, they threw us to the ground. I wish I had a savior to save me from this spot. But now my home and bed are here in a brand new parking lot. I said, wait a minute, baby, wait a minute, darling. Wait a minute, sweetheart, something has gone wrong. I said, wait a minute, baby, wait a minute, darling. You used to call me honey, now you don't. superstar. I should have been the president. I should have been the pope. I know much more than any of you all, but no one wants to know. I said, wait a minute, baby. Wait a minute, doll. Wait a minute, sweetheart. Something has gone wrong. I said, wait a minute, baby. Wait a minute, doll. job and bought you everything I could. In good times and in bad times, well, that's what you said. Well, welcome to the bad times. You packed your bag and left. I said, wait a minute, baby, wait a minute, dog. en nu is de lol er ook wel weer vanaf, hè? Ja, nu is het mooi geweest, Daan. Heb je nog een viool? Eh, I love Joris, yes. Hebben jullie zin om een beetje te grooven? Ik heb heel weinig groove bands in deze finale en voorrondes gezien. En dat gaan we nu even lekker eventjes, hè? Even één nummertje gaan. Dat gaan we een beetje uitbuiten. Dat gaan we even, lekker lekkertje uitbuiten. En we gaan trouwens ook even we zetten Kaskaptein, Harlem City Represent. Zetten we even lekker in het zonlicht. In het zonnetje. In het zonlicht. Let maar op. Ready folks? Mississippi. Wat gaat de tijd toch snel? Het is alweer ons laatste nummer. Het is een drama, maar we vinden het hartstikke cool om hier te mogen staan. Hartstikke tof dat iedereen er gewoon is. Lekkere volle bak, ja toch. Gewoon gaan. Ja. Gaan. Wij Bedankt. zijn trouwens Krakakakers Eiland en de Locomodus, als jullie dat nog niet wisten. Krakakak. Sorry. Ja. Ja, hier gaan we later nog wel even een gesprekje oh, over hebben. Als je me wat beter kent, dan begrijp je me ook wat beter. Het volgende nummer is een beetje een carnavalsnummer. Dus er mag gesprongen worden. Bier mag de lucht in. Probeer het plafond te, maar te raken. Je mag alles flashen. Alles. Alleen niet op ons. One, two, one, two, three. last night, we danced till the morning light. Everything just felt so right. i was happy as can be. Oh! Oh, blue eyes, long, long hair, you don't see that everywhere. If you don't like it, then I don't care. She's the one for me. grandpa, big old house in Arkansas. I've got trouble with the law, I'm always on the run. Always on the run. Well, she enjoys a cup of tea, but that ain't no good for me. I take all my jack for free, make no moonshine Dankjewel. Dankjewel. We waren Kraakland en de Locomotives. Dit is weird. Ja, ik vind het wel een beetje raar. Dit is weird. Ah, het is wel een beetje een raar einde, hè? Dit is totally weird. Ik herinner me dit ook niet. Ga nou maar. Oké, one, two, one, two, three. locomotives. All right. Look you out. The bunch on the breakout. Yeah, the breakout. And we do it in English and then do it in bloody American. And uh, gonna take it. This is Abe? Yeah, that's me. I'm Abe. How is it going? I think it went pretty well. Yeah. Are you still on the breakout? Am I still on the breakout? Uh, I guess so. I hope we're on a breakthrough, but uh, for now we're still on the breakout. Yeah. Breakthrough? I don't know. Uh, this all this all works out, you know. Like, uh, yeah, I, I, guess that would be a, a tiny bit of it uh, breakthrough, you know. Uh, just a question to you, eh? Yeah. Uh, the crowd. Are, are you them? Well, I, the audience. Yeah, I know, I know. I, I don't know. They're they're just like four more crazy bands and acts. So it's yeah, I just can't tell. I don't know. Which which are the crazy part? Is uh, is that you or is that the crowd or the audience? I think we're pretty crazy, and I think uh, well the crowd is probably as crazy as we are, maybe even crazier. Yeah, yeah. Do they like you? I don't know if they like us. I don't know. Uh, they were dancing, they were screaming, so I think it's quite okay. Yeah, yeah. I heard uh, from Abe that they were screaming. The crowd and audience was a little bit screaming. Were they? Were they screaming? Yeah. Oh, I don't know. I just uh, I, I, don't know what happens when I go on stage. I just uh, it just goes and goes, and uh, and then I'm off stage, and I'm like, uh, did we just play? And the band is like, yeah, we did just play, and I, I can't remember a thing, man it just happens. Uh, I don't know if the crowd was screaming. Uh, thank you very much, crowd. I don't know, can the people uh, back home hear us uh, uh, while we're playing? Uh, people at home, I don't know if you were screaming, but thank you very much. I didn't hear you, but I also didn't hear the people in the, in the audience, so that's okay. But thank you very much. Uh, Sue is uh, saying is fair. Thank you very much. Uh, you, you just uh, thank them. Yeah, yeah. Well, I want to thank everybody who's uh, well, who's voting for us, and everybody who has been listening to us. And uh, I hope everybody just enjoyed our show. I mean, uh, yeah, we really like doing this, so uh, we want to do this more often. So if you know a place where we can play, just give us a call. You know, check out our website. You know, bungeandthebreakout.com or something like that yeah, Facebook, something like that. Thank you very much. Yeah, well, you're welcome. Every time. What's your breakout? het podium gereisd. En dat betekent dat Milan heel even de muziek uitzet. Wat zit je weer lekker te draaien vanavond, Milan? Ik weet niet eh, wie van jullie er allemaal loodjes gekocht hebben. Mag ik even jullie handjes zien? Ja? Ja? Kijk eens wat deze fantastische Jack Daniels elektrische gitaar... met echte humbucker-elementen en vergramde rommel erop. Heerlijk. Het is trouwens een eh, PV, eh, by the way. Ik ga proberen hem niet te laten vallen deze keer. Juist. Zijn er ook mensen die eh, naast het alleen maar kopen van de loodjes ook de gitaar graag zouden willen hebben? Mag ik even handen zien? Doe ik natuurlijk alleen maar om even jullie aandacht eh, te vestigen op dit eh, fantastische gebeuren. er zijn lekker veel loodjes verkocht. alleen al door het feit natuurlijk dat chef Huurdeman iedereen zo'n beetje onder druk heeft gezet. Keihard, keihard onderhandeld. Hoeveel zijn er verkocht, Sophie? Ik weet het niet precies. Meer dan 150. Wauw, geef een applausje aan Sofie, omdat ze heel mooi kan zeggen meer dan 150! Wat een mooie stem, hè? We gaan het zo doen. Eh, ik zou eigenlijk wel een tromroffeltje willen, maar dat, ik weet niet of dat mogelijk is vanuit jullie. Ja, ja trommel maar even ergens op. De billen van je vriendin of eh, van je vriend. 180 is eh, wie biedt er meer, zou ik bijna zeggen. We krijgen nu net door dat er eh, dik 180 loodjes verkocht zijn. Fantastisch. Door het kopen van die loodjes hebben jullie de Rob Acta Awards ondersteund. Dat is echt heel fijn. Eh, dat, dat kunnen we goed gebruiken hier bij de Rob Acta Awards. ja, we gaan het heel spannend maken. We gaan gewoon één loodje trekken. We hebben maar één item om weg te geven. Ik heb nog geopperd van laten we er ook een leverworst tussen gooien. Maar dat, dat was dan weer geen goed idee schijnbaar. Dat hoort toch wel loterijen, een beetje. Ook een levenworst. Sophie, zullen we hem doen? Heb je, Sophie zit al de hele tijd, terwijl ik die tijd vol zit te lullen, te grabbelen. En het loodje is nu gepakt. En Sofie gaat zeggen wat het winnende nummer is. Hebben jullie je loodjes in je handen? Lezen. zeg je nou echt dat je het niet kan lezen? Ja, niet zo dichtbij, wacht even. Oh, er staat een naam op ook. Kun je niet alleen dat Jezus, wat... Welke rantenpiel heeft zijn naam zo opgeschreven? Dat is echt niet normaal. Het ligt niet in onze ogen. Het ligt aan het schrijftalent. Het is... Ja, nee. Ja, er staat hier achter een hele crew nu dat, eh, dat loodje te lezen. Dit is... Eh, nou, wacht <laughs> Serieus waar, dit is, eh, dit is niet zo bedacht, maar het is wel weer heel grappig. Huh? Ja, nummer 176, Ed! Mevrouw schrijft Ed wel eens briefjes thuis eh, aan u. Hebt u dan hetzelfde probleem als wij net hadden? Onleesbare krabbels van Ed. Ed, hou dat ding vast, maar gefeliciteerd. Geef Ed een applaus! Hoe heet je, Ed? Tuinstra. Tuinstra. Ze stonden met dat bord, want dit loodjes moesten mee, loodjes, moest heel snel mijn naam opschrijven. Dus klein beetje, maar normaal is het ook niet te lezen, dus geen. niet ik, ik, ik geef jou weer gelijk, want ik weet hoe eh, onze lotenverkoper eh, Chef Huurdeman iedereen onder druk heeft gezet. Dus het moest gewoon vrij... In de laatste minuut heb ik ze nog gekocht. Ah, dat is dan weer een mooi dramatisch verhaal. In de laatste minuut heeft hij zijn loodjes gekocht. Hoeveel had je er gekocht? Zes. Zes loodjes voor één tientje heeft hij een Jack Daniels gitaar. Laten we nog één keer zien. Nog even Ed eh, thuis staan. Nog één keer een applaus. Mijn hart schiet vol. Ik moet even dat draadje wegpikken! Ik kan er niet meer tegen. Fantastisch Ed, gefeliciteerd. En maak je buren gek. Kan, kan je eigenlijk gitaar spelen? Kan je gitaar spelen? Een klein beetje. Een klein beetje. Misschien dat er een gitaarleraar in de houses is die echt meteen les wil geven. Want als je zo'n mooie gitaar hebt, hè, dan moet je er al... ja, eh, nou goed. Um, Ed, fantastisch. Nou, speel een nummertje mee met de laatste band van vanavond, stel ik voor. Oh, nee, nee, nee. nee. En Sophie komt een avondje bij je gitaar spelen. Dat wil je echt niet? Dat gaan we wel regelen. Ed, fantastisch. Dankjewel dat je even naar voren kwam. Gefeliciteerd. We gaan zo snel mogelijk verder met alweer de afsluitende band van deze glorieuze finale van de Rob Actaborgs jaargang 2014 2015 Oh, we gaan meteen door. Ik dat ook mijn partituren. Ja, ik heb gelukkig de juiste, de juiste band geloof ik hier te pakken. Dit is eh, bijna niet te bolwerken, joh. Oh, tune! zo gaat het door in een grote sneltreinvaart. Gaan we verder met de volgende band. Deze band, lieve vriendjes en vriendinnetjes, speelden tijdens, speelde pardon, tijdens de tweede voorronde op 5 december vorig jaar. 5 december, zegt u? Ja, 5 december. Voor hen was het een prachtig cadeau dat ze dus de finale plaats bereikt hebben. Wat zei de jury van de voorronde op 5 december? De jury van de voorronde was blij verrast met hun optreden. Eén van de juryleden liet zichzelf ontvallen. Verpletterend. De jury is er verder aan band met een unieke sound die het experiment niet schuwt. Apart gebruik van effecten. De zangstem was verbazingwekkend goed. Soms loont het om je hart lekker te laten bloeden. Geef een applaus voor Two Hearts Bleeding! He's over. day. No not It's time for bed. Is it time for bed, boys and girls? Welkom bij de Two Hearts Bleeding. Laatste band van de avond. Dit nummer is voor Mara. And it's called Golden Pyramid. these stupid songs, hoping you would sing along. Drinking beer and blabbering shit about climbing golden pyramids. Okay. Het volgende nummer dat we gaan spelen is, is bijzonder. Zoals jullie misschien weten is het 101 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Een tijdje terug las ik een artikel van Geert Mach. Waarin hij zegt hoe hij een oudere Duitse dame ontmoet. En die oudere Duitse dame want de grootvader die had gevochten aan het front bij Verdun. En op een gegeven moment ontmoette hij daar een Fransman. En dat was hij of ik, of ik of hij. En hij doorstak hem met zijn bajonet. En toen die Fransman daar dood op de grond lag, pakte hij zijn portemonnee. En hij zag dat die Fransman Jean-Claude heette en uit Lille kwam. En vanaf dat moment was Jean-Claude altijd bij hem. En zou die nooit meer weggaan. Toen hij trouwde, toen hij het kind kreeg. En toen hij doodging, stond hij ook in de hoek. Het volgende nummer is Jean-Claude. Dankie, dankie! Dan zijn we nu aanbeland bij het feestelijke onderdeel. Oké Gerard, is er eentje voor jou? Ja, stel je voor, je hebt drie maanden op een schip gezeten. Geen drank, geen vrouwen, geen seks. Helemaal niks. Alleen maar je plicht doen. En dan zijn je in Singapore. Je staat in een kroeg. En iedereen is dronken. Iedereen. En iedereen is mooi van lelijkheid. En je kijkt naar beneden en ziet dat je in je broek hebt gepist. Zo dronken ben je. En zo dronken moeten jullie zijn als jullie met ons mee gaan zingen in dit nummer. Zijn jullie daartoe bereid? Ja! one I'm sick in the sea. I wanna stand my own two legs. I wanna eat bacon and eggs. I wanna climb in the tree. Oh, I'm sick of the wet and the slime. I wanna drink some <laughs> heady wine. I wanna live the good life, have some kids.